Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Een dam niet meer in staat het water van een meer tegen te houden na de orkaan Maria. Tienduizenden mensen worden in allerijl met bussen geëvacueerd. De regering noemt de situatie extreem gevaarlijk. De orkaan Maria eiste woensdag op het eiland zeker 13 levens. 3,4 miljoen mensen hebben sindsdien geen stroom. De Russische minister Lavrov heeft gezegd dat de leiders van Noord-Korea en de Verenigde Staten hun toon moeten matigen. Hij vindt het over en weer uiten van dreigementen verkeerd en onacceptabel. Hij voegde eraan toe dat hij er nog steeds van overtuigd is dat een Russisch-Chinees voorstel de weg kan effenen voor een diplomatieke oplossing van de crisis. NS ziet af van de verkoop van de stationswinkels AH2Go en Julia's, schrijft NRC. FNV Spoor zegt tegen de krant dat de geannuleerde verkoop het gevolg is van vakbondsacties... waarbij werd geëist dat de winkels van NS zouden blijven. Ahatuco zit op 39 stations en Julia's... waar pasta-maaltijden en broodjes worden verkocht op 19. De stationswinkels van Hema, Starbucks, De Broodzaak en Smullers... staan nog wel te koop. Op de Zwarte Zee is een vissersboot met Afrikaanse migranten gezonken. Zeker 21 mensen zijn verdronken en 9 mensen worden vermist nog eens 40 migranten zijn gered. Migranten proberen steeds vaker om via de Zwarte Zee naar de EU-lidstaten Roemenië of Bulgarije te vluchten. De reacties op de Brexit-speech van de Britse premier May zijn niet erg enthousiast. De Europese Brexit-onderhandelaar Barnier noemde de toespraak constructief, maar weinig concreet. Mee wil na de brexit-datum in april 2019 een overgangsperiode van twee jaar... om een definitieve regeling uit te werken. Maandag gaan in Brussel de onderhandelingen over de brexit verder. Het weer vannacht en de komende ochtend kans op mist.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 to get smarter. Don't need to deny the hurt. girl, yeah, yeah. When they look in my eyes, don't stop from me, no, no. But what you thinking of? This is my time, yeah. been about. just don't think I can find yourself somewhere, somewhere.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 Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Shimmy shimmy shimmy a. shimmy Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. finna swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John know he cupping that Valentino.